Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er is steeds meer duidelijk over de gevolgen van de natuurramp in Libië. Dat land in Noord-Afrika kreeg begin deze week een zware storm over zich heen... waardoor overstromingen ontstonden. Tienduizenden mensen hebben geen huis meer, zegt correspondent Desi Moore. Het lijkt allemaal steeds erger te worden. 5300 doden en zeggen die autoriteiten dat aantal kan mogelijk verdubbelen. De huizen waarin deze families wonen zijn terwijl ze laag te slapen in zijn geheel in zee terechtgekomen. En het ontbreekt volledig aan de middelen om dit allemaal aan te kunnen. Een minister zegt dat een ramp van deze opvang niet op te vangen is door het land zelf... en vraagt internationale hulp. In Frankrijk is iemand overleden na een bezoek aan een wijnbar. Negen anderen werden ernstig ziek. Ze werden misselijk en kregen last van verlammingsverschijnselen. Het zijn allemaal mensen die vorige week bij een wijnbar in Bordeaux waren... zegt correspondent Frank Renaud. Het is vrijwel zeker dat ze daar een botulismevergiftiging hebben opgelopen... omdat ze bedorven sardines hebben gegeten. In totaal, je zei het al, zijn tien mensen ziek geworden... tot nu toe, voor zover we weten. Eén van die zieken is ook overleden. Dat gaat om een 32-jarige vrouw... en Zeven mensen zijn naar de intensive care overgebracht... omdat ze er slecht aan toe waren. De restauranteigenaar is geschrokken. Hij zegt dat een deel van de partij sardines bedorven was... maar dat die was weggegooid en hij dacht dat hij de rest gewoon kon serveren. Als het aan Femke Halsema ligt, draagt ze ook de komende jaren nog die dikke zilveren ketting. burgemeester van Amsterdam wil nog zes jaar door met haar werk, schrijft ze in een brief aan de gemeenteraad. En zij mogen nu beslissen of Halsema burgemeester mag blijven. En voor de vijfde dag op rij hebben actievoerders van Extinction Rebellion de A12 in Den Haag geblokkeerd. De politie had vrij snel alle demonstranten opgepakt. De milieugroep demonstreert naar eigen zeggen net zo lang door... tot de overheid stopt met geld geven aan grote vervuilende bedrijven. Het weer af en toe een zonnetje, maximaal 21 graden. Morgen wat wolken, maar dan ook een zonnetje.